Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een bioscoop in Vierenheim in Duitsland is een gemaskerde man doodgeschoten door de politie. De man was de bioscoop binnengedrongen en zou mensen hebben gegijzeld. Hij werd door speciale politie-eenheden gedood. Volgens Duitse media gaan inlichtingendiensten ervan uit dat de man verward was, geen terrorist. Minister Ascher noemt uitspraken van de voorzitter van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders verdrietig. Voorzitter Zansen is het er niet mee eens dat de Nederlandse AOW-uitkering voor ouderen in Marokko omlaag gaat. Hij wees erop dat de uitkering voor ouderen in Israël niet wordt verlaagd en trok een vergelijking met de Joodse achtergrond van Ascher. Bij een tornado in het oosten van China zijn 51 mensen omgekomen, melden staatsmedia. Er zijn tientallen gewonden. De stad Yangcheng werd het zwaarst getroffen. Veel huizen en gebouwen zijn verwoest en wegen zijn geblokkeerd. De lichamen van het pasgetrouwde stel uit Voorburg, dat tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek is omgekomen, zijn vanmiddag aangekomen in Den Haag. Na sectie door Dominicaanse onderzoekers is gebleken dat er geen sprake was van een misdrijf. De twee zouden mogelijk het slachtoffer zijn geworden van voedselvergiftiging. Om toch zekerheid te geven aan de nabestaanden verricht het NFI een aanvullend onderzoek. Van de 5000 varkensbedrijven moeten er de komende jaren zo'n 2000 verdwijnen. Dat is nodig om de sector weer gezond te maken. Dat staat in een plan dat is opgesteld door de sector, de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Nu leiden de meeste varkenshouders verlies door overproductie, lage opbrengsten en hoge kosten. Bedrijven die blijven bestaan moeten weer winstgevend worden. Varkenshouders die stoppen worden gecompenseerd. Het weer, opklaringen, 25 tot 32 graden, later weer kans op zware onweersbuien. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het oosten een bui, en het wordt morgen 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging in de files op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zalbommel. De A4 naar Amsterdam tussen Den Horen en Dorp. Op de A6 eh, vanaf Muiden naar Lelystad. Tussen Muidenberg en Almere Poort. En vanaf Lelystad naar Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Poort. Op de A12 naar Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. 17 kilometer na een ongeluk tussen Hendrik Dwambacht en Gorkum.